De schemaker noemde de problemen met de trein van de afgelopen week hallucinant... Hij overweegt de bestelling van drie Vira's bij de Italiaanse fabrikant te schrappen. Ook wil hij mogelijk de treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel veranderen door minder treinen in te zetten. De Vira werd vorige week uit de dienst gehaald omdat treinstellen door de sneeuw beschadigd waren geraakt. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Limburg. Er is code oranje afgegeven omdat het kan gaan ijzelen, waardoor wegen verraderlijk glad kunnen worden. Overigens heeft de sneeuw van vanochtend tot nu toe geen problemen op de weg veroorzaakt. De sneeuwbuien trekken vanuit België langzaam over Nederland. Er valt vandaag, vandaag naar verwachting 3 tot 7 centimeter. Het noorden van het land moet vanavond rekening houden met sneeuwjacht. Dat is een combinatie van flinke sneeuwval en een sterke wind. Het dodental van de gijzelingsactie in de woestijn van Algerije moet naar boven worden bijgesteld. Dat heeft een woordvoerder van de Algerijnse regering gezegd. Gisteren maakten de autoriteiten bekend dat 23 gijzelaars en 32 terroristen zijn omgekomen. De slachtoffers komen uit zes verschillende landen. Het Algerijnse leger viel het gascomplex gisteren binnen na een belegering van vier dagen. Het weer, het sneeuwt in het midden en zuiden van het land. In het zuidoosten dus kans op ijzel. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door een stevige oostenwind voelt het kouder aan. Morgen sneeuwt het door in het noorden. In de rest van het land valt er hooguit wat motsneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel, 2 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A9 van Amstelveen naar Diemen voor knooppunt Holendrecht 6 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp 2 kilometer.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 In gedachten in mijn armen hier bij mij rijst de vraag waar die hemel is. Is het mijn misschien, is het gewoon te zien. Zijn het de mensen? late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away.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 We're hand in hand, just a chance. lights escape into the music. DJ. het gebeurde wel even, hè? Don't stop the music. Ja, nou, het gebeurde toch echt bij eh, CFM. Het is even na twee uur, een hele goede middag. En welkom bij Zondag in Kermeland. Met als eerste Jamie Callum en Please Don't Stop The Music. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Inderdaad, even na twee uur. Het zonnetje schijnt vandaag niet, maar we zijn er wel. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, op deze zondagmiddag zitten we weer. De zondagmiddag, ja. lekker warm bij de kachel. Heerlijk. En eh, heerlijk voor de rest, eh, ja, buiten koud, koud, koud. Genoeg reden om lekker eh, gezellig thuis te blijven vandaag, luisteraars. En naar de muziek en informatie op ZFM, uw lokale zender, te gaan luisteren. Wat gaan we doen? Nou, een beetje hetzelfde als gisteren natuurlijk. En waarom vraagt u zich af, waarom zijn Aldo en Rudy er niet? Nou, dat kan ik u eh, bij deze melden. Zodra Ajax thuis speelt, is Rudy vrij. Ja, dat is een ding wat zeker is. <laughs> Want hij heeft een jaarkaart voor alle thuiswedstrijden van Ajax. En eh, dat is natuurlijk vanavond, vandaag de klassieker. Eh, Ajax tegen Feyenoord. Die wedstrijd begint om half drie. Dus hij zit op de tribune lekker koud te kleumen. Wij gaan uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda met u doornemen. En ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Rond de klok van half drie het weerbericht. En nou, het belooft niet veel goeds. Half drie dus het weerbericht. We doen vandaag ook gewoon de dier van de dag. Die luistert naar de naam Doortje. Eh, het gedicht van de dag, rond de klok van kwart voor vijf. Zaten we vorige week nog in een, in een winterdip. Gisteren zaten we in eh, de ijspret. En vandaag hebben we sneeuwpret. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de dag. Sneeuwpret. Uiteraard tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. En we, volgen, we houden natuurlijk de eredivisie voetbal van vandaag voor u in de gaten. In het laatste uur hebben we verder ook nog wat sport berichten. En eh, iedereen die in bezit is van ons 06-nummer wordt bij deze uitgenodigd. Dan wel Rob te whatsappen, dan wel mij te whatsappen en verzoekjes eh, in te dienen. En uh, volgens mij heb je er al één klaarstaan. Ja klopt, de hemel is dichtbij. Uit eh, de beste zangers van Nederland, Simone Kleinsma. Ging aan het begin even fout, hè, net? Ja. Nou, maar we hopen dat het nou wel goed komt. Hier is je, het is een heel mooi nummer. Is er meer dan dit? De vraag die bij je opkomt als het tegen zit. Ik zoek nog naar het antwoord en ik hou je vast mijn gedachten in mijn armen hier en mij rijst de vraag waar die hemel is. Is het mijn hart misschien? Is het gewoon te zien? Zijn het de het van vlees. zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je, Je blijft op de hoogte. yeah. zojuist al van mijn collega Albert-Jan. Als jij een verzoekplaat wil aanvragen, dan kan het. Als jij ons 06-nummer weet. WhatsApp uh, jouw verzoek en eh, wij gaan vanmiddag draaien bij Zondag in Kennemerland. En de eerste in de 2 0 stop die je juist hoorde bij Zondag in Kennemerland was een verzoekplaats. Je hoorde Simone Kleinsma en de hemel is dichtbij. En daarachteraan de Temptations en Twitter, Like a Lady. Ja, we gaan eens even wat eh, nieuws met je doornemen. Ja, niet alleen het voetbal vandaag natuurlijk. Zo dadelijk om half drie gaat hij beginnen, de wedstrijd van vandaag. Ajax tegen Feyenoord. We uiteraard de stand daarvan in de gaten. Maar we hebben ook nog lokaal en regionaal nieuws voor je. Ja, want eh, <clears throat> vanmiddag, eh, klassiek liefhebbers opgelet, mocht u het nog niet weten. Want vanmiddag eh, speelt het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. vanmiddag bijten zij de spits af voor het nieuwjaar met maandelijkse kerkpleinconcert in de protestantse kerk onder auspiciën van de stichting Classic Concerts. Het orkest dat vorig jaar ook de jaaropening verzorgde... staat onder leiding van dirigent Dick Verhoef... en brengt eh, vanmiddag een fascinerend programma. Voor de pauze brengt het orkest twee werken van Oost-Europese componisten. De overturen uit de Tsarenbruid van Nikolai Rimsky-Korsakov... en de zeer bekende schilderijen tentoonstelling van Modest Mussorgsky... in een arrangement van Mikhail Toesmalov. Na de pauze is het eh, Wenen wat dat de klok slaat. Een vijftal werken van Johannes Strauss junior worden dan ten gehore gebracht. De overturen van Die Vledermaus, Wienerbloed, De Keizerwalzer, De Champagne Polka en het klapstuk van het concert is natuurlijk de overbekende Radetsky Mars. Het concert begint eh, om eh, drie uur en de kerk gaat om half drie open. De entree bedraagt 5 euro, dus klassiek liefhebbers, spoed u naar de protestantse kerk. En zo dadelijk om half drie, dan gaan we het weerbericht eh, met je doornemen. Nou, Albert, jou zei van, als wij vandaag gaan beginnen om twee uur met zondag in Kennemerland, dan gaat het zo'n beetje sneeuwen. En dan kijk ik naar buiten. En het klopt. ik ben goed, ben ik. Hè? Je hebt nog gelijk ook, dus een betrouwbaar weerbericht zo meteen om half drie. 3 met collega Albert-Jan eh, Vos. Nou, wil je trouwens een eh, laten aanvragen? Heb je ons telefoonnummer eh, niet? Hè? Dan kan je gewoon bellen naar de studio. Op 023 5730393 <laughs> of 023 5731969 is hier de zin van John Major. Me and all my friends, we're all misunderstood. zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. wat heerlijk, hè? Op een eh, snelachtige zondagmiddag vanuit Zandvoort... hoorde je de gouden ouwe van Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En daarmee werd het half drie, tijd voor het weerbericht. En we zijn natuurlijk heel benieuwd of het eh, de komende dagen een beetje beter weer gaat worden, Albert-Jan. Je hebt het altijd goed, dus uh, eh, het. Ik ben benieuwd, ja. Het is vandaag eh, bewolkt en eh, vanaf een uur of twee is het zelfs gaan sneeuwen. De wind waait uit het oosten en is vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. Kracht 5 tot 6. En de temperatuur ligt rond de min 3 graden. Door de wind voelt het aan alsof het min 13 is en kan ook de sneeuw gaan verstuiven. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en sneeuwt het geruime tijd. Het sneeuwgebied levert tot morgenochtend in totaal zo'n 5 tot 7 centimeter op. De temperatuur daalt niet of nauwelijks naar, een graad, naar ongeveer min 4 graden... en de stevige oostelijke wind neemt iets in kracht af en, daalt, en draait naar het zuidoosten. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er valt soms nog wat sneeuw. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal min 1 graad. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen... en in de loop van de nacht neemt de kans op wat sneeuw weer toe. Het gaat weer zo'n 4 graden vriezen en het waait een matige tot vrij krachtige oost- tot zuidoostelijke wind... Dinsdag beginnen we de dag bewolkt en valt er mogelijk wat sneeuw. In de middag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is meest matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal wederom min 1 graad. In de avond en de nacht naar woensdag zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer minus 5 graden. En woensdag schijnt af en toe de zon en blijft het droog. De zuidoostelijke wind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal min 1 graad. Dus van het winterweer zijn we voorlopig helaas nog niet af. Eh. Je zou maar op de brommer zijn hè, vandaag. Vanavond weer naar huis moeten. Dat wordt lopen, Rob. Dat wordt lopen waarschijnlijk. Nou, wil je het weer nalezen? Dat kan op internet op www.ricoweer.nl Of ga naar de website van onze eigen weerman Lex van de Hoorn binnenkort is hij weer gewoon terug op de radio op de zaterdagmiddag. www.meteopagina.nl Dat was het weer. En het blijft koud, dus zullen we maar stay cold gaan draaien? Ja, ja, heel goed. Hier is Wallpaper. 40 beste plaat uit Europa. Keurig netjes op een rij gezet door collega Jos van Dam, de Euro Breakdown. En het plaatje wat eh, daarin nog steeds eh, geheel terecht hoog genoteerd staat... is de single die we juist rijden, Stay Gold en Wallpaper. En daarachteraan hoorde je deze van Nick Kershaw uit de jaren 80. Dat was uh, The Riddle. 10 minuten half half drie bij Zondag in Kennemerland. We gaan eens even kijken wat er de afgelopen week allemaal in Zalvoort is gebeurd. Ja, en dan gaan we eerst terug naar woensdagmiddag, afgelopen woensdagmiddag. Namelijk in een woning aan de Van Spijkstraat in Zandvoort. Eh, woensdagmiddag omstreeks kwart over twee brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in de vaatwasser in de keuken van de woning. De bewoonster was in de woning aanwezig samen met haar baby en hond en ontdekte het vuur vrijwel direct. Hierdoor is erger voorkomen en hoeft de brandweer enkel nog kort na te blussen. Moeder en baby zijn door het ambulancepersoneel voor de zekerheid nagekeken. En dan gaan we naar woensdagavond. De politie zag woensdagavond rond eh, kwart voor elf in de Brederode straat in, in Zandvoort... een auto met gedoofde lichten langzaam wegrijden. Toen de agenten het voertuig wilden controleren ging het voertuig er vandoor... en de bestuurder negeerde het stopteken van de politie. Bij de splitsing Hogeweg met de grote krocht sloeg de auto rechtsaf af het fietspad in tegengestelde richting van de eenrichtingsweg. In de Haltestraat stopte het voertuig en gingen een paar inzittenden er vandoor. De bestuurder bleef zitten en werd aangehouden. In de auto werd een kluis aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig was. Dan weer een brandje. Nadat een, een frituurpan vlamvatte, ontstond er brand in de keuken van het Bouwers Palace Hotel... aan de boulevard in Zandvoort. Door de brand, welke zaterdagmiddag iets na 12 uitbrak... ontstond veel rookontwikkeling in de keuken. Oplettend personeel wist de brand grotendeels zelf te blussen... waarna naar de toegesnelde brandweer van, het, het van hen overnam. Twee personen zijn door ambulancepersoneel behandeld. Eén persoon moest voor verder onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd worden. Deze had te veel rook ingeademd. Het hotel hoefde niet te worden ontruimd. En tot slot, politiemensen werden in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 januari rond 20 over 2 s'nachts naar de Haltestraat gestuurd omdat er voor een horecagelegenheid gevochten zou worden door meerdere personen. Op de locatie troffen agenten meerdere personen aan die betrokken waren geweest bij een conflict. Een 31-jarige inwoner van Langweer is met een verwonding aan zijn gezicht naar een ziekenhuis vervoerd voor behandeling, waarna hij is aangehouden. Ook de twee plaatsgenoten van 25 en 27 jaar, een 24-jarige man uit Jouren en een 23-jarige man uit, ik, bestond, ik wist niet dat die plaats bestond, Koevoenderrigge. Ja, ja. Wist jij dat wel? Nee, geen idee. Zijn, aangehouden voor verhoor. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Tot, zover. het <laughs> Zandvoorts nieuws bij Zondag in Kennemland. Tijd voor mooie muziek, jawel. Ga er even voor zitten, het sneeuwt buiten.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 Tomorrow we'll meet the same place, the same I wanna meet and talk with you at the same place. Oh ja. Oh ja. Zak to me. <laughs> Oh, oh, daar is hij dan. Zo'n momentje. Zo'n momentje. de Me en Mrs. Jones van Barry White op de Zalvoorts Radio bij Zondag in Kennemerland. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. Daar zijn we zo'n beetje ook ingesneeuwd. Ook, <laughs> klopt. Blijf hier gewoon lekker zitten. Blijf een radio maken, Albert-Jan. Wij, wij, wij, maken ons wel. Ja, zeker. Ja, zeker. En ik hoop de luisteraars ook. Dat hoop ik ook. <laughs> Even laten we eens even gaan kijken naar eh, de wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn in de Eredivisie. En dan beginnen we op vrijdag. Ja, we beginnen op vrijdag. Ja, daar was eh, de wedstrijd dan, hè. PSV tegen Pek Zwolle. Nou, we hebben het waarschijnlijk allemaal wel gehoord. PSV heeft de wedstrijd niet gewonnen. Nee, het werd 1 tegen 3 voor Pek Zwolle. Dan gaan we naar de zaterdag, Albert-Jan. Oh, mag ik die doen? Ja, die mag jij doen. SC Heerenveen, uh, onder leiding van uh, Marco van Basten... moest aantreden tegen het Heracles Almelo. Ze konden het helaas niet bolwerken en verloren met 0-1. FC Twente dan tegen RKC Waalwijk. Eh, dat bleef op een, een stand staan 0-0. NAC Breda tegen Vitesse, VVV Venlo 1-0. En een afgetekende zegen voor AZ. Die speelde thuis tegen Vitesse 4 tegen 1. Kijk, dat heb ik mooi gepland, want dan mag ik de zondag doen. En de wedstrijd die inmiddels eh, vandaag al gespeeld is... dat is FC Groningen tegen eh, FC Utrecht. Eindstand, Albert-Jan, van die wedstrijd 0 tegen 2. Wrijf het er maar weer in. Dan om half drie begonnen Ajax tegen Feyenoord. Nou ja, 1-0 voor Ajax op dit moment. Ga er verder niks over vertellen. En dan Willem 2 tegen ADO Den Haag. 0 tegen 0. En straks om half vijf hebben we nog een wedstrijd wedstrijd, Ja, Roda JC tegen NEC. En die, inderdaad, die wedstrijd begint om half vijf. Oké, nou, Ajax staat in ieder geval voor tegen Feyenoord. Dus alle Ajaxiden die zijn weer blij. Yay! Wat een feestje, hè, gewoon. Zondagmiddag tot aan vijf uur, zondag in Kennemerland. Met nu die o oh zo lekkere single van Ryan Shaw. Hier is It Gets Better. trying to tell me... als je van sneeuw uitgaat, is het steeds beter. <laughs> dat, eh, dat mag gezegd worden. It gets better, joh, de Ryan Shaw op de Zandvoorts Radio. Alweer het ene laatste plaatje in het eerste uur, Albert-Jan. Het zit er we, hebben nog, we hebben nog twee uur te gaan. We hebben nog twee uur te gaan. Wat gaan we onder meer in eh, uur twee doen? Even Uiteraard evenementenagenda. Evenementenagenda. Eh, Lange vraag. Of? <laughs> Nee, er zijn best nog wat evenementen hoor. Komen, ja, dit weekend eh, dan niet meer zoveel, maar volgend weekend zeker weten. Dus de moeite waard om pen en papier bij de hand te houden. Gewoon lekker blijven luisteren naar zondag in Kennemerland. Tot aan vijf uur vanmiddag op de Zalvoortse Radio. Met uiteraard niet alleen lekkere informatie of goede informatie. Of hoe wil je het opschrijven. Informatie, laten we maar gewoon op informatie houden.